Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Israël heeft aangekondigd opnieuw 26 Palestijnse gevangenen vrij te laten. De vrijlating maakt deel uit van een overeenkomst met de Palestijnen... na bemiddeling van de Verenigde Staten. In augustus liet Israël ook al 26 Palestijnen gaan. De vrijlating ligt heel gevoelig in Israël. De Palestijnen zitten vast omdat ze Israëliërs hebben aangevallen of gedood. Bij de Palestijnen worden de ex-gevangenen als helden ontvangen... Deze tweede groep gedetineerden komt waarschijnlijk dinsdag vrij. Ze hebben dan 19 tot 28 jaar vastgezeten. In totaal worden 104 gevangenen vrijgelaten. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA zegt dat president Obama niet op de hoogte was... van het afluisteren van bondskanselier Merkel... De Duitse krant Bild heeft gemeld dat Obama van de directeur van de inlichtingendienst had gehoord over het aftappen van haar telefoon en dat hij toestemming had gegeven om ermee door te gaan. De Frankfurter Allgemeine zegt dat Obama Merkel telefonisch heeft verzekerd dat hij van niets wist. De reageert zelden op mediaberichten, maar de dienst voelde zich kennelijk gedwongen het verhaal van Bild tegen te spreken. In de muziekwereld wordt met veel respect gereageerd op de dood van rockgitarist Lou Reed. John Cale, die met Reed in de Velvet Underground speelde... zegt dat de wereld een goede songwriter en dichter heeft verloren. Anderen noemen Reed een ongewoon en uniek talent... die muziek maakte volgens zijn eigen regels. Voor de band The Cooks was hij een legende... en ook The Who betreurt zijn overlijden. Reed was als soloartiest bekend van onder meer Walk on the Wild Side en Perfect Day. Hij overleed nadat hij een paar maanden geleden een levertransplantatie had gekregen. Lou Reed was 71 jaar. Het weer vanwege de komende storm geldt in het noordwesten code oranje... en moet rekening worden gehouden met zware windstoten. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. In de ochtend neemt de wind toe tot stormkracht 9 of 10 aan zee. In de loop van de dag wordt het droger en smiddags is er ook wat zon. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Dit is de nacht van het goede leven. Goedemorgen luisteraars. U luistert naar Musica Poetica. Mijn naam is Koen Dieriks en als een hedendaagse alchemist ga ik op zoek naar mooie gedichten en prachtige muziek. Vandaag staat onze uitzending in het teken van het werk van Rutger Kopland. En dat is niet zomaar een dichter. In mijn ogen is hij een van de grootste dichters die Nederland ooit heeft voortgebracht. De dichter Kopland dus, die vorig jaar op 11 juli overleed en een niet zo heel groot, maar wel ongelooflijk mooi repertoire heeft achtergelaten. Misschien wel zijn bekendste gedicht is Jonge Sla, dat hij in 1967 schreef. Jonge Sla, alles kan ik verdragen. Het verdorren van bonen, stervende bloemen. Het hoekje aardappelen kan ik met droge ogen zien rooien, daar ben ik werkelijk hard in. Maar jonge sla in september. Net geplant, slap nog, in vochtige bedjes. Nee. from May to December. But the days grow short when you reach September. Dat was September Song van Sarah Vaughan met trompetist Clifford Brown. Een opname uit 1954. Rutger Koppeland werd geboren als Rutger van den Hoofdakker op 4 augustus 1935. Hij was een slimme leerling die enkele klassen oversloeg, op zijn tiende naar de middelbare school ging en op zijn zestiende al eindexamen deed. Daarna koos hij voor de studie medicijnen en specialiseerde zich in de psychiatrie waarin hij uiteindelijk ook promoveerde in 1966 met het onderwerp slaapstoornissen. Omstreeks die tijd werd hij ook ontdekt door een vriend die bij het literaire tijdschrift Tirade werkte. In datzelfde jaar bracht hij ook zijn eerste dichtbundel uit, getiteld Onder het Vee. Met daarin voor mij misschien wel het mooiste gedicht dat ik ken, omdat het op zo'n schijnbaar eenvoudige en onnadrukkelijke wijze zeer warme gevoelens van weemoedigheid en melancholie bij me oproept en met gewone mensentaal een diepere laag weet aan te boren die mij sterk ontroert. Hij schetst zo'n avond die nooit voorbij mag gaan. Zo'n avond die je leven lang zult koesteren. Het gedicht heet Onder de appelboom. Onder de appelboom. Ik kwam thuis. Het was een uur of acht en zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. De tuinbank stond klaar onder de appelboom. Ik ging zitten en ik zat te kijken hoe de buurman in zijn tuin nog aan het spitten was. De nacht kwam uit de aarde. Een blauwer wordend licht hing in de appelboom. Toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras. En ver weg in het huis lachten de kinderen in het bad. Tot waar ik zat. Tot onder de appelboom. En later hoorde ik de vleugels van ganzen in de hemel hoorde ik hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig kwam er iemand naast mij zitten. Om precies te zijn, jij was het die naast mij kwam, onder de appelboom. Zeldzaam zacht en dichtbij voor onze leeftijd. Dancing where the stars go blue. Dancing where the evening fell. Dancing in your wooden shoes. in a wedding gown, dancing out on Seventh Street, dancing through the underground, dancing little Mary and I. Are you happy now? laughing with your pretty mouth, laughing with your broken eyes, laughing with your lover's tongue. It Je hoorde When the Stars Go Blue van Ryan Adams. Dit is Musica Poetica, een muzikale ontdekkingsreis door de wereld van muziek en poëzie. Vandaag staan de gedichten van Rutger Kopland centraal. Hij was als psychiater van de Hoofdakker een specialist op het gebied van depressiebestrijding door lichttherapie en slaapverschuiving. Van 81 tot 95 werkte hij als hoogleraar biologische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zelf zegt hij over zijn loopbaan: Wetenschap was niet mijn sterkste punt. Ik was goed in het om me heen verzamelen van excellente mensen. We keren terug naar zijn dichterlijke arbeid met het gedicht, ook uit 1966, getiteld Angel Eyes. Het Modern Jazz Quartet beluistert in een flat. Angel Eyes was het, die zacht rinkelend begonnen te huilen, niet van verdriet, maar van glas. Dat was Angel Eyes van het Modern Jazz Quartet, een opname uit 1956. Copland wist die momenten van het leven te vangen die voor een groot aantal mensen herkenbaar zijn en wist daar ook prachtige woorden aan te geven die zeer de moeite waard zijn om te blijven herlezen. Luister maar naar dit gedicht dat hij schreef over een onontkoombaar gegeven in ieder gezin met kinderen, namelijk hun vertrek uit het ouderlijk huis. Het heet Vertrek van dochters. Ze moesten inderdaad gaan. Ik had het gezien aan hun gezichten die langzaam veranderden. Van die van kinderen in die van vrienden. Van die van vroeger in die van nu. En gevoeld en geroken als ze me kusten. Een huid en een haar die niet meer voor mij waren bedoeld. Niet zoals vroeger, toen we de tijd nog hadden. Er was in ons huis een wereld van verlangen, geluk, pijn en verdriet gegroeid. In hun kamers, waarin ze verzamelden wat ze mee zouden nemen. Hun herinneringen. Nu ze weg zijn, kijk ik uit hun ramen en zie precies datzelfde uitzicht. Precies diezelfde wereld van twintig jaar her, toen ik hier kwam wonen. courage in their names. Our fathers sailed the seas to the west, seeking freedom, but there never was a king that could keep them in chains. dans le pays du Mépar, à leur petite village. Comment ils ont quitté cette belle plage, je peux pas comprendre. Ils sont risqués, Two Journeys van Tim O'Brien, de country- en bluegrass muzikant uit de Verenigde Staten, van zijn gelijknamige album uit 2002. Dit was Musica Poetica, een ontdekkingstocht door de wereld van muziek en poëzie, met vandaag het werk van Rutger Kopland. Nou, <laughs> u hoorde dus uh, uh, nou, Koen Dirks. En u luisterde dus naar het eerste deel over Rutger Kapland. En volgende week eh, deel 2. Um, we gaan het mysterie van Emily spelen. Eh, maar, ehm, nou is Liz eventjes Koen naar de lift brengen zit hier allemaal beveiligd met poortjes en toestanden. Dus ik dacht, weet je wat, we draaien eerst een plaatje... Eh, eh, van Juan Zelada, dat is een singer-songwriter uit Madrid. Hij won in 2013 eh, de European Border Breakers Award, de EBA. Die werd uitgereikt tijdens Eurosonic Noorderslag afgelopen januari. Zijn debuutalbum heet High Ceilings and Collarbones. En hier is de track The Blues Remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. Ain't got a worry in the world, but the blues remain. Lazy Sunday morning, you got the world at your feet. There's a spring about me in my retreat. Smiling faces and percussion on the street. I'm gonna need recovering from the times you left me beat. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. talking about the ways of it all. Ain't getting down now, I'm picking it up before I fall. Gonna embrace all I can, I'm digging a reaction from the ground. For the world has brought me down, but now I have found. Baby, I ain't got no sunshine. Zelada. Goed, uh, Liz zit weer eh, achter de telefoon. Dus eh, we kunnen beginnen met het mysterie van Emily. Nou, Jan heeft weer een mooi verhaal geschreven. En u moet raden over wie of wat het gaat. Ingedeeld in drie fragmenten. En na ieder fragment kunt u bellen. 0800-1121. Helemaal gratis. En dan kunt u mij vertellen wie u denkt dat het is. En ik wil ook van de bellers prepariseert, preparuseert u zichzelf maar even. Een mooie culturele tip. En het mag alles zijn, hoor. Een, eh, een film die u eh, gezien heeft, of een boek wat u aan het lezen bent... of iets waar u naartoe gaat, naar theater... of, of eh, nou, iets anders leuks, iets moois. Dat vind ik leuk als je dat doet. Goed, hier komt het eerste fragment. Dat was me wat in 1968... In Parijs vonden studenten dat het allemaal anders moest... en dat de gevestigde orde zich veel te veel autoriteit had toegeëigend. De notabelen hadden maar één doel. Het in stand houden van het eigen normen- en waardestelsel... om zo verzekerd te zijn van een rotsvaste plaats aan de top. Dus die studenten die gingen de straat op. In hun midden verschenen een paar jonge, charismatische woordvoerders... en langzaam rolde het nieuws de wereld in. De studenten moesten maar hopen dat er genoeg journalisten waren om hun boodschap te verspreiden. Want van PR hadden ze natuurlijk geen kaas gegeten. PR, dat was old school. Hoewel die uitdrukking in een context van protest destijds nog niet bestond, vermoedelijk. De jaren 60 namen hun tijd. Kan tegenwoordig allemaal binnen 10 minuten de wereld iets meedelen. 0800 1121 als u denkt te weten over wie of wat dit gaat. Oké, we draaien nog een keertje uh, eh, Juan Zelada. Eh, want ik, ja, dit gaat over maandagmorgen, dus ik denk dat moet dan maar. streets. The men in suits, they polish their boots, but I need something to eat. And today I reckon the weekend was very long. Everyone that enjoys a good old song, but now I suffer the fun because breakfast and spreader feeds never felt so good. I won't solve all my issues in my head, even though I know I should. Oh, breakfast and spread of day means a lot, means a fresh new beginning when you feel like losing the plot. Do do do do do. People are buzzing, ambitions in the air. The builders are splashing the 20 pound notes. I haven't any spare. So I regain my composure and I take a little stroll. The man in suits, they polish their boots, but I'm on rock and roll because breakfast in feet never felt so good. I won't solve all my issues in my head, even though I know I should. Oh, I won't have to take your number. But we'll be right here sitting sometime next week. this same Tiffany's. No. Breakfast in Spitalfields never felt so good. I won't solve all my issues in my head, even though I know I should.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 Ik denk Mark Zuckerberg. En waarom denk je dat? Eh, student. En heel snel eh, ja, je mededeling doorgeven. Oké, maar heeft hij... Toen... <laughs> Ja, sorry? Hij, was student toen hij Facebook oprichtte om mededelingen door te geven. Ja, ja. Maar ik denk dat de, dat de essentie meer is van, ehm, van het protest. Denk ik hoor. ja, ja. Hè? Ja, ja, nee, daar heb je gelijk. Hij was niet, denk ik, ik ken hem niet natuurlijk, maar geen protest eh, <laughs> iemand. Nee, nee, nee. Maar wel gewoon naïef van leuk en... Eh, nou, of die Mark Zuckerberg naïef is, weet ik niet. <laughs> Hij is wel een handige jongen. Nee. nee, goed. Ben, wat is jouw culturele tip? Want het is niet goed hoor, sorry, maar dat maakt niet uit. Nee, helaas. Ja, mijn tip is, dit eh, het is een beetje simpel, het is gewoon YouTube. Ja? En eh, ken jij de Dukes of Hazard nog? De, die televisieserie? Die televisieserie, ja. Ja? Die hadden, die hadden een uh, openingstune en dat was door Waylon Jennings, een bekende man destijds, ja? geschreven. En die twee jongens, die blijken dus heel goed gitaar te kunnen spelen en, en te kunnen zingen. <laughs> dus ik zag ik zag laatst iets van, van twee of drie jaar geleden of zo. Dat ze gewoon een live concert die openingstunes zonder te spelen. Ik was helemaal verbaasd. Oké. Echt heel goed. Goed, ik ga het opzoeken. <laughs> Duke of Hazard. of Hazard, oké. Hey ben... Tom, Tom, Wopet en Erik Snijder. Oké. Dat, dat zijn twee jongens. Maar echt ongelooflijk, ze zijn echt goed. Nou. Niet hey, verwacht. Hartstikke leuk. Ben, bedankt voor je tip. Goeienacht nog. Ja, oké. Doei. Uh, Luc. Ja, dag, hoi. Ja. Ehm, nee, ik dacht eh, aan, aan Twitter, omdat je zei iets over iets of een persoon. Ja, het kan allebei zijn. Eh, ja. En waarom Twitter? Omdat het nu zo snel gaat? Ja, dat, binnen 10 minuten hebben we de wereld rond, denk ik. <laughs> Als je het wil. Ja, ja, maar Twitter aan zich... Het gaat mij ook om, om protest, hè? Ja, maar dan krijg je dat hele eh, protest op zich met, eh, met Zwarte Piet natuurlijk. Oh, oh, hou op, laten we het niet hebben over Zwarte Piet. Nee, daar ben ik <laughs> ziek van. maar we weten elkaar wel te vinden via Facebook. Omdat je hem ook uh, <laughs> elkaar wel eens loopt te, Nou ja, zieken niet, maar we weten elkaar te vinden via Facebook. Ja, nou, zo is het. Nou, iedereen mag uh, bevrienden mij. Goed, Luc, Twitter, het is niet goed. Nee. Dus nu gaan we over naar jouw culturele tip. Ja, nee, ik dacht aan eh, Swing Out Sister. Wie we? <laughs> Swing Out Sister. Swing Out Sister? Ja. Wat is dat voor band? Uh, jeetje, wat is dat voor band? Nou, ze bestaan al meer dan 25 jaar, hè? sinds 1986, 87. Eh, en nog steeds spelend. En, en wat voor muziek is het? Eh, swing aan wat voor muziek het is. Nou, het staat alleen bij jullie in de computer als eh, Breakout, Surrender en Am I eh, The Same Girl. En meer kan je meestal niet vinden, maar ze bestaan al 25 jaar en 24 ehm, albums verder. Jezus. Maar wat is het? Ja. Hard rock? Wat is het? Nee, nee, nee, nee. nee. Lounge. het is, het is jazz inflicted pop synth, zo noemen ze het zelf. Oh, oké. Andy Cornell en Corinne Drury. Goed, nou, ik, ik vind het een goede tip. Ik ga het opzoeken. Ja, eh, zoek eens op onder eh, Ichiko-san. Zeg eens, nog eens. Ichi Ichiko-san moet je zoeken op Facebook. Ichiko-san. Ja, en dan kan je mij vinden onder Lucas Taverne. Oké. Goed, ik ga erachteraan. Maar goed, Twitter eh, was niet goed, dus ik ga je weer lekker ophangen. Hey. Nee, is goed, oké. Okay. Oké, doe. Komt, hier komt het tweede fragment. communicatielijnen zijn weliswaar veranderd. De boodschap van ontevreden klassen allerminst in de afgelopen 40 jaar. Dus in zeker opzicht herhaalt de geschiedenis zich. De in weinig parlementaire taal verpakte boodschap van een ontketend talent in de communicatie komt het beste over als er sprake is van een scherp contrast. Zet het zogeheten ongeleide projectiel tegenover een vertegenwoordiger van de gevestigde orde. Iemand die in wijde kring, internationaal zelfs, respect geniet als scherp slijpende inquisiteur in de politieke wereld. Hij zal vragen stellen vanuit een systeem waarvan zijn gesprekspartner niets wil weten. Het interviewende monument zal in een val trappen. De valkuil die Dédain heet. 0800 1121. Ik ben erg benieuwd of iemand... Kijk, als je weet... Oh ja, tuurlijk, die. Ja, oh, nou goed. Wat gaan we draaien? Eh, waar waren we? We zijn bij Gregory Porter, hè? Ja. Eh, ik had eigenlijk geprogrammeerd hier uh, eh, 1960 Watt. Maar daar was um, Koen Dirks mij dus te snel af. Want die had het ook bij een mooi gedicht van van Remco Kampert. Maar ik, weet je, ik heb een ander nummer van Gregory Porter... wat ik ook prachtig vind. Real Good Hands. you know why I'm here. Your daughter and I have been dating for some time now, and, and you've always been real, real nice to me. And I look at your family pictures and I realize that I want the same thing too. I almost feel like I could call you mama and daddy. Really, that's what I'm here to talk about. Mama, don't you worry about your daughter, cause you're leaving her in real good hands. I'm a real good man. Now the picture of this man is slowly coming into view. Papa, don't you fret and don't forget that one day you was in my shoes. Somehow you paid now you're the picture of the man that I someday wanna be. I know it's hard watching the changes in our lives, but I wanna make your daughter my wife. Mama, don't you worry about your daughter, cause you're leaving her in real hands. I'm a real good man. Now the picture of this love is slowly coming in view. Papa, don't you fret and don't forget that one day you was in my shoes. Somehow you paid your dues. Now you're the picture of the man that I someday wanna be. Thank you. One day you was in my shoes. Somehow you paid your dues. Now you're the picture of the man that I someday wanna be. And the picture of this man is surely coming into view. And the picture of my wife is slowly coming into view. And the picture of this love is surely coming into view. Yeah, the picture of his love is surely coming into view. And I'm sure not. Gregory Porter. Uh, is trouwens eh, van zijn eh, tweede plaat, denk ik. Be Good. In een paar jaar terug. aan de telefoon, Bernard. Goedenacht, Bernard. Hallo, met mij. Ja? <laughs> Alles naar wens? <laughs> Met Bernard, nou, ik het wakker. En je, je, kent zo'n bron, hè? Bijvoorbeeld in, in Frankrijk. Dan, komt het, dan zie je geen spuitende bron, maar wat ze opwelt. En nou, toen jij dat zei en ik half slapend dat hoorde, dacht ik gelijk aan Daniel Cohn-Bendit, uh, eh, leider van opstand in 68 in Parijs en later hoogleraar in Groningen. Uh, Duitser, halve Duitser, halve Fransman. Ja. En eh, heel belangrijk geweest voor de studentenopstand in Parijs. Ja, inderdaad. Dat, dat klopt, dat klopt allemaal. En dat past ook bij mijn eerste fragment. Maar bij mijn tweede fragment past het niet meer. Heb je dat wel gehoord? Ik weet niet, ik ben half slaperig, dus... Eh. <laughs> nou, maakt niet uit. Goed dat ik je aan de lijn heb. Geef nog eens even... Uh, het is fout hoor, maakt niet uit. geef nog even een tip. Een mooie... Nou, ik, heb, ik heb twee tips. Ik, hoorde het programma ervoor over Rutger Kopland. Ja. En toen was daar een plaatje van de Modern Jazz Quartet. Ik ben namelijk nu, ik ben 70 jaar, dus we dat ja dan weet je waar ik aan denk. En eh, ik werd... Eh, ik was 17 en toen kwam ik al op, het, eh, op de Herengracht Hoek Torbekkenplein. Bij, bij die bekende jazzclub. En daar werd ik getroffen door het nummer Fontessa van de Modern Jazz Quartet. Ja. En nou, dat is één tip. En de tweede tip is bij mij door de Jordaan, waar ik nu al 36 jaar woon, ja. een wandeling maken en die prachtige mooie gevels zien en restauratie in de Jordaan, wat vroeger een, eh, een rot was. En wat eh, door onze banketbakker, ik ben even zijn naam kwijt, van de PvdA, dus zo mooi weer gemaakt is. En eh, ik zou denken van, maak eens een mooie wandeling door de Jordaan langs allerlei ateliers. Tegenover mij woont een Amerikaanse schilder uit New York. En het is echt... Wie is dat? Wie woont er tegenover jou? Is dat niet Peter Schuif? Het, uh, Michael, Michael York. En eh, hij, uh, hij, hij, schijnt een beroemde schilder te zijn. Maar ik heb zijn werk gezien in het atelier. Ja. En als je aanklopt, dan mag je wel naar binnen. En het is hier ook tegen... Ook mijn overbuurman Norbert, die maakt allerlei requisieten voor televisieopname, eh, evenementen, et cetera. Nou, moet je alleen nog even je straat zeggen, want dan kom ik ook eens kijken. Palm, Palm, Palmdorstraat. Oké, okay, de Palmdorstraat. Heel goed. Weet je dat, uh, uh, dat vind ik ook zo leuk, Cordy Palme... He, ik, heb We hebben samen Nederlands gestudeerd. En op een gegeven moment kwam ik bij haar ook op bezoek. En toen woonde zij op de Palm, Palmgracht, ja. Corny Palm op de Palmgracht. Vond ik zo leuk. Nou goed. Ja, dat woon ik ook. Alleen mijn huis staat in de Palmdwarsstraat en... Nou ja, nu weet iedereen waar ik woon. <laughs> nou Ber, dat maakt niet uit. hey, eh, eh, eh, lieve Liz, je hebt je, mijn pagina weg. Ik weet niet wie de volgende beller is. Bernard, goeienacht nog. Fijne uitzending. Ja, dag. Dag. Ehm, Adli? Ja hoor. Zeg ik je naam goed, Adli? Ja, helemaal. Oké. Wat denk jij dat het goede antwoord is... Ik denk de computer. En waarom denk je dat? Omdat het eh, een, eh, een, een, snelle verbinding is. Een snelle, eh, ja. Ik, ik kan heel, heel veel. een snelle verbinding. Ja, ja, oké. Ja, ik denk dat je dat. dat ja, goed, we hebben Twitter ook al gehad. Het tweede, tweede fragment heeft het weer over iets anders. Maar goed, helaas. Aldi, Adli, oh. belde jij vorige week ook niet? En eh, was je, eh, had je toen niet eh, ook een mooie tip, maar toen viel je weg? Ja, ja. En wat is jouw tip? Ja, ik ben aan het lezen, aan, aan het lezen een boek aan het lezen van Jan Mens, de witte vrouw, oh, ook, ook 1968. Kan het niet helemaal volgen? Ik ben een boek aan het lezen uit 68 van Jan Mens. Van Jan Mens? ja, De Witte Vrouw. De Witte Vrouw, oké. Okay. Vind je het mooi? Ja. Heerlijk. <laughs> het leest lekker. <laughs> het leest lekker. Ja. Nou, hartstikke goed. Oké. nou, helaas, computer is niet goed, dus blijf luisteren. Ik ga het laatste fragment doen, als jullie denken te weten. Iedereen, bel mij gerust. Oké, okay. dag, goeienacht, hè? Hoi. Oké. Eh, hier komt het laatste fragment. En dus wordt het interview geen vraaggesprek, maar een wedstrijd. En die wordt op punten gewonnen door de gast. Want hij begrijpt dat de regels van het spel zijn eigen regels zijn. Hij speelt straatvoetbal. En zijn interviewer denkt in het Wembley Stadion de Europa Cup te, verslaan. Dan wint de straatvoetballer dus ruim. Want hij, hij wordt door niets beperkt. Hij hoeft geen scheidsrechter, geen gevestigd systeem om uit te leggen... dat de politici erop op uit zijn zichzelf en hun systeem in stand te houden... ten koste van wat dan ook. Je wilt dus een revolutie, zegt zijn interviewer. Het woord uitsprekend alsof het verboden zou moeten worden. Ja, het zou best wel eens zo kunnen zijn dat hij een revolutie wil. Dat is het gesprek eigenlijk al een beetje. Nou mensen, ja, ik vind het leuk dat hij dit gekozen heeft. Ik heb het, ik heb het ook gezien, dit gesprek. En we vond het enorm verrassend. Nou, ik ga verder niks verraden. 0800-1121 als u het denkt te weten. En, en, geef me ook een fijne culturele tip, mag heel breed. Waar gaan we naar luisteren? Oh ja, ehm, ja Jacob Arg of Arch, ik weet niet hoe je het uitspreekt... die kwam ik drie jaar geleden tegen in een galerie... waar die liedjes eh, bij de verschillende kunstwerken gemaakt had. Nou, daarna reisde hij naar Spanje en tegenwoordig woont hij in Berlijn. Maar muziek maakt hij nog steeds. Hij heeft hard gewerkt aan een nieuw album, titel South and North. Vol met eh, heel wisselende muziek. Niet allemaal... Eh, nou goed, ik, ik kies voor dit nummer. The Flying Dutchman. Amsterdam. Change my name again. Travel to the south to let the colors out. Living day by day in a romantic way. Like a little song, sing it all walking in the sun. Sing for everyone, you and the young. Ehm, aan de telefoon Michel. Goedenacht, Michel. Goedenacht. Eh, <laughs> ja, begin maar met je culturele tip, dacht ik. Ehm, even kijken. Eh, ik heb eh, hier voor me liggen een heel mooie cd van een band die bijna niemand kent. Nou? Een Amerikaanse band. En die, heet, die band heet Dawes. D-A-W-E-S. Ja, W-E-S. En ik geloof dat het hun derde is. En de cd heet Stories Don't End. Ik zou zeggen, ren naar de platenboer. Ja? Wat voor stijlmuziek is het? Ik schrijf het op, hoor. Ja, je zou het eh, met enige goede wil eh, onder Americana kunnen scharen. Oké, oké. Met enige goede wil. Want het zit, wat zit er ook toch nog, nog in dan? Nou, nee, Americana is een beetje een uh, eh, uitgehold begrip geworden. <laughs> maar het is mooie, melodieuze, meerstemmige ja, country popliedjes. En hoe kom jij erop? Hoe heb jij hem gevonden? Eh, toevallig via mijn broer. Die uh, eh, reikt mij ook wel eens uh, eh, Alright, oké. Okay. Leuk, leuke, leuke nieuwe wens aan voor, voor zover er aangereikt moet worden. <laughs> nou, ik vind dit een leuke tip. Ik ga het onderzoeken. En nu, wie denk je dat het is? ik zat tegen wil en dank aan Geert Wilders te denken. Geert Wilders en de revolutie? Volgens mij. <laughs> <laughs> Volgens mij is dat ook een vies woord in zijn, in zijn lexicon. Nee, eh, je had het over 1968. Eh, ik, nou, ligt mijn internetverbinding er eventjes uit. Maar, dus ik nou. kan het niet opzoeken. Maar er stond me bij, misschien is hij geboren in uh, eh, 68. Oh, op die manier. Nee. Nou, goed. Nee, het gaat over protest. Er wordt een vergelijking gemaakt van... De, persoon die wij, die wij zoeken, die... Ehm, nou, hij is niet geraaid. je hebt het niet gezegd, niemand belt meer. Dus ik ga het je nu vertellen. Oké. het was Russell Brand. Russell Brand in gesprek met Jeremy Paxman, een BBC Newsnight. Eh, zoek maar eventjes bij YouTube of op Facebook, staat het overal. Het is een fantastisch gesprekje. In nog geen tien minuten uh, veegt hij de vloer aan met, eh, met Jeremy op een heel vermakelijke, maar ook, ook serieuze manier, weet je wel. Hij is wel toe aan een nou, revolutie, laten we het revolutie noemen. Whatever. Nou, hij wil de wereld niet veranderen, maar hij wil de wereld wel veranderen. Dus... Oké, lekker duidelijk. Ja, nee, goed, ga maar kijken. Het is echt de moeite waard. Ik vond ik het... zodra mijn eh, internetverbinding weer... Eh, oh ja, oké. Eh, ga goed. ik het doen. <laughs> jij bedankt voor de tip. En wij gaan lekker naar Etta James luisteren. Oké, fijne nacht nog. ja, zelfde. I love you so. Uh, hey baby, let's go. Let's go sailing on my boat by the light of the silvery moon. By the light.